De afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen, omdat werd gevreesd voor een confrontatie tussen Hells Angels en de Molukse motorclub Satudara. Ook in Breda gelden dit weekend weer speciale veiligheidsmaatregelen na intimiderend gedrag van leden van Satudara in het uitgaansgebied. In de Verenigde Staten zijn door de orkaan Irene zeker vier mensen om het leven gekomen. Het jongste slachtoffer is een jongen van elf. Hij was in een appartementengebouw in de staat Virginia waar een boom opviel. In North Carolina, waar de orkaan aan land kwam, zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Daar zitten honderdduizenden mensen zonder stroom en straten staan blank. In de stad New York ligt het openbaar vervoer stil in afwachting van de orkaan. De orkaan zal waarschijnlijk ook een deel van Canada bereiken. Weerkundigen hebben een waarschuwing uitgegeven voor het gebied ten noorden van de grens met de Verenigde Staten. De Amerikanen zeggen dat ze de nummer 2 van Al-Qaeda hebben gedood. De man, Atia Abd al-Rahman, zou zijn gedood in de Pakistanse provincie Waziristan. Hoe hij is gedood willen de Amerikanen niet zeggen. Maar zijn dood viel samen met de melding van een aanval door een onbemand CIA-vliegtuig afgelopen maandag. Voor de dood van Osama Bin Laden was Rahman een commandant van het terreurnetwerk, een vertrouweling van Bin Laden. Na de uitschakeling van Bin Laden promoveerde Rahman tot nummer 2 achter de nieuwe leider Zawahri. In de eredivisie heeft koploper Twente ook zijn vierde wedstrijd van het seizoen gewonnen. In Enschede werd het 4-1 tegen VVV Venlo. Andere uitslagen, RKC NAC 2-1, NEC Heracles ook 2-1 en Utrecht Roda is nog aan de gang. Het weer. Vanavond opklaringen. Morgen opnieuw buien, eerst vooral in het westen. Tussen de buien door geregeld zon.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 Een jongen van 11 kwam om in een appartementengebouw in de staat Virginia waar een boom opviel. In North Carolina zijn drie mensen om het leven gekomen. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom en er staan straten blank. In New York wordt het openbaar vervoer stilgelegd. President Obama zei, we moeten hopen op het beste, maar ons voorbereiden op het ergste. Orkaan Irene zal waarschijnlijk ook een...